Annick Hampersen met het NOS-journaal. Bij een nieuwe Oekraïnse droneaanval op een Russische haven aan de Oostzee is brand uitgebroken. Het is de derde nacht op rij dat de haven in oest ten westen van Sint-Petersburg, is aangevallen. Er zijn geen berichten over gewonden. Met de aanvallen probeert Oekraïne de Russische olie- en oorlogsindustrie lam te leggen. Eerder deze week zouden bij droneaanvallen onder meer olietankers zijn beschadigd. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen nog maar 40% van de capaciteit van de haven over. In Libanon zijn drie journalisten begraven die daar gisteren werden gedood bij een Israëlische luchtaanval. Ze zaten in een auto die onder vuur werd genomen. Volgens het Israëlische leger was een van de verslaggevers het doelwit. Hij zou lid zijn geweest van Hezbollah en locaties van Israëlische militairen hebben doorgespeeld. Die bewering is verder niet door Israël onderbouwd. Op de begrafenis van de drie journalisten werden leuzen geroepen tegen Israël en de VS. De talkshow RTL Tonight stopt komende zomer. Het programma kampt met tegenvallende kijkcijfers. In het najaar komt er bij RTL een nieuw praatprogramma met presentator Renze Klamer. Die vertrok afgelopen najaar bij RTL Tonight omdat hij vond dat het format niet bij hem paste. In twee Australische deelstaten is het openbaar vervoer voorlopig gratis vanwege de hoge brandstofprijzen. Het gaat om Tasmanië en Victoria, waar Melbourne onder valt. De maatregel in Victoria duurt een maand en gaat de deelstaatregering ruim 47 miljoen euro kosten. Op het eiland Tasmanië is het openbaar vervoer drie maanden kosteloos. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen in Australië met zo'n 40% gestegen. Het weer komende uren meer bewolking bij 9 tot 11 graden. Vanavond vanuit het westen regen met vooral aan zee veel wind. Morgen buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt dan maximaal een graad of 10.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 Walk the street to the beat, hand in hand. You it's so hard to please. Look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. In the Salvation Army band. Down by the riverside, there's bound to be a better ride than what you have got planned.